Start. Even kunnen met het NOS-journaal. De Belgische prins minder, dat komt neer op 46.000 euro. De prins vindt de korting disproportioneel. Laurent wordt gekort omdat hij zonder toestemming naar een receptie van de Chinese ambassade ging. In Toronto in Canada is een miljardairs-echtpaar dood in huis gevonden. De 75-jarige Barry Sherman was volgens Canadese media een van de rijkste mensen van het land... Hij was oprichter van een farmaciebedrijf dat inmiddels vestigingen heeft in meer dan 45 landen. Sherman en zijn vrouw werden doodgevonden door agenten. Die waren naar het huis gekomen na een melding. De politie spreekt van verdachte omstandigheden en doet onderzoek naar de dood van het Canadese echtpaar. De man die vanmiddag op Schiphol door de marechaussee werd neergeschoten omdat hij met een mes dreigde, is een 29-jarige man uit Den Haag. Hij werd door de marechaussee in zijn bovenbeen geschoten en ligt in het ziekenhuis. Zijn motief is nog onduidelijk, maar het was volgens de marechaussee geen terrorisme. Oostenrijk krijgt een rechtse regering, bestaande uit de christendemocratische ÖVP e en de rechtspopulistische FPÖ. E. Ze zijn het eens geworden over een strenger immigratiebeleid en het aangekondigde rookverbod in de horeca gaat niet door. Kanselier wordt de christendemocraat Sebastian Kurz. Met zijn 31 jaar is hij de jongste regeringsleider van Europa. Bij het Koninklijk Paleis in Roemenië staan lange rijen voor de overleden oud-koning Michael. De rijen zijn zo lang dat besloten is om de deuren van het paleis de hele nacht open te houden. Het afscheid van de geliefde oud-koning duurt drie dagen. Morgen is de begrafenis. Volgens Roemeense media hebben al meer dan 20.000 mensen hem de laatste eer bewezen.